Dat heeft de burgemeester van het eiland Giglio bekendgemaakt. Half januari kapseisde de Costa Concordia toen het te dicht langs de kust van het eiland voer. Bij het ongeluk kwamen 25 mensen om. Zeven mensen worden nog vermist. Metingen hebben volgens de burgemeester aangetoond dat het water rond het schip niet vervuild is. De vrouw die vier jaar geleden haar pasgeboren baby te vondeling legde in Oosterhout krijgt 13 maanden celstraf waarvan 12 voorwaardelijk. Omdat ze een maand in voorarrest zat hoeft ze niet meer naar de gevangenis. Wel krijgt ze nog een taakstraf van 240 uur. De baby overleed voordat hij door voorbijgangers werd gevonden. Volgens de 35-jarige vrouw heeft ze het pasgeboren kindje te vondeling gelegd omdat ze dacht dat ze zwanger was van een andere man dan haar echtgenoot. Op het Malieveld in Den Haag hebben ruim 10.000 werknemers van sociale werkplaatsen geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet. Volgens de betogers verdwijnen door de nieuwe wet werken naar vermogen minstens 70.000 banen bij sociale werkplaatsen. Het kabinet wil met de wet de sociale werkvoorziening, de bijstand en de waaiong samenvoegen. Dat moet een bezuiniging opleveren van 1,8 miljard euro. De nieuwe zendmast in Hogersmilde is naar verwachting in augustus klaar. Dan zijn ook de problemen met de ontvangst van radio- en tv-zenders in Noord-Nederland verholpen. De zendmast vloog in juli vorig jaar in brand en stortte in. De noodmast die werd neergezet loste de problemen maar voor een deel op. In mei wordt het eerste mastdeel met een helikopter op de toren gehezen. Het weer vanavond helder. De temperatuur vannacht daalt naar ongeveer 4 graden. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan. Morgen veel zon. Middagtemperaturen dan tussen 16 en 19 graden. En het weekend blijft lenteachtig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knoopit Eemnes en Eembrugge 4. A4 richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwaardendorp 7 kilometer door werkzaamheden. A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Buiten 4 kilometer na een ongeluk. Op de ring Amsterdam de A10 westrichting richting Zaanstad. Daar staat 6 kilometer voor de Koentunnel. A12 Den Haag naar Arnhem bij Reewijk 5 en bij Bunnik 4 kilometer. En richting Den Haag staat 5 kilometer tussen Reewijk en Zevenhuizen. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenisse en Knoop het Vaanplein 7. En verderop in de richting Nijmegen. Daar staat bij Geldermalsen 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Geldermalsen is de rechterreis op dicht. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Knoop het Brechtseplein 7 kilometer. En verderop 5 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Knoop het Rijnsweert en Beeldhoven 7 kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam.